Goedemorgen, ik ben Dioke Dit is het nieuws van NOS op 3. Vandaag kan de vlag ook uit bij veel VMBO'ers. Leerlingen op basis en kader krijgen te horen of ze geslaagd zijn of niet. Een kleine week geleden kregen leerlingen op de HAVO, VWO en andere VMBO'ers het al te horen. De rest moest dus nog even geduld hebben. Vanwege corona maakten zij hun examens digitaal. Die uitslag duurde wat langer dan die van de papieren toetsen. Een gebouw in het vakantiegedeelte van Safari Park Beekse Bergen staat in brand. Het gaat om het hoofdgebouw waar een restaurant en een zwembad in zitten. De brand brak uit na een gaslek. De brandweer is druk bezig met blussen. Ben jij geboren in 1997, dan kun je vanaf nu een prikafspraak maken... heeft demissionair minister De Jonge net op Twitter gezegd. Deze groep krijgt het vaccin van Pfizer of Moderna. In New York gaat het zo hard met vaccineren dat ze stoppen met de meeste coronaregels. Mondkapjes mogen af, omdat 70% van de volwassenen een prik heeft gehad. En omdat de vieren werd vannacht een grote vuurwerkshow gehouden. It, feels good. It's nice. It's different because sometimes I'm like, oh, I forgot my mask. But I'm like, oh, I can go in. It's optional. Het wordt warm vandaag. Zo warm dat Rijkswaterstaat het hitteplan uit de kast trekt. Als je met pech langs de weg terechtkomt, word je sneller geholpen... zodat je niet te lang in de brandende zon hoeft te staan. Je kan je voorstellen, het asfalt wordt door de zon nog warmer... waardoor het op kan lopen tot temperaturen van boven de 50 graden. Nou, dat, dat moet je niet willen. Lekker luieren en aan de lopende band ijsjes eten is misschien wel het lekkerst op een dag als vandaag. Maar sommige mensen moeten toch echt de weg op. Dan heeft Rijkswaterstaat nog wel een paar tips. Dan is het verstandig om eventueel een flesje water mee te nemen. Dus dat je vooral kan drinken mocht je ergens stranden. Eh, een paraplu, dan kan je mee een, schaduw creëren. Ja, en mocht je roken in de auto, ja, gooi de peuk niet eh, uit het raam. Bewaar die in de asbakje. Want als hij in een droge berm terechtkomt, kan die zo in brand vliegen. Ja, het wordt heel warm dus. 27 tot 31 graden betekent dat het op sommige plekken tropisch kan zijn. Morgen in het hele land tropisch. ZFM, verkeersupdate.